Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een deel van het lid afgekondigd op de dag dat het WK begint. Op de internationale luchthaven Galeão en de kleinere luchthaven Santos Doeman eisen werknemers 6% meer loon. Hoeveel hinder WK-reizigers van de staking hebben is niet duidelijk. Ook in Sao Paulo, waar vanavond het WK van start gaat, dreigde een staking van metropersoneel, maar die is afgeblazen. Irak heeft de Amerikaanse regering herhaaldelijk gevraagd om drones om de opstandelingen van ISIS aan te vallen. Irak vroeg ook of de VS de aanvallen zelf wilde doen, meldt de New York Times. ISIS, een afsplitsing van Al-Qaeda, veroverde deze week de Noord-Iraakse stad Mosul en delen van Tikrit. Gisteren zei de Amerikaanse Nationaal Veiligheidsadviseur Rice dat de VS samenwerkt met Bagdad in de strijd tegen ISIS, maar ze zijn niet hoe. Op Sint Maarten is een sportcoach aangehouden op verdenking van ontucht en verkrachting. Volgens het OM heeft een aantal minderjarigen aangifte gedaan tegen hem. De sportcoach van 48 werd gisteren aangehouden. Zijn huis is doorzocht en er zijn spullen in beslag genomen. Het OM op Sint Maarten zegt dat het onderzoek nog loopt. Het statiegeld op grote plastic flessen blijft voorlopig bestaan. Het zou op 1 januari 2015 worden afgeschaft, maar volgens staatssecretaris Mansveld houden de fabrikanten zich nog niet aan alle afspraken. In de flessen zit nog steeds te veel PVC en daarom kan het statiegeld nog niet weg, zegt Mansveld. In Peru is een massagraf ontdekt met 800 lijken, voornamelijk van indianen. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn het slachtoffers van Lichtend Pad. Dat was een guerrilla-organisatie die van Peru een communistische boerenstaat wilde maken. Door het geweld van Lichtend Pad kwamen tienduizenden mensen om het leven. Het weer, eerst nog nevel of een mistbank. Verder vandaag droog en flinke periode met zon. Het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Voorthuizen en knooppunt Hoevelaken 3 kilometer.